Slayer en Raining Blood. Angel of Death. Stond er ook hè, eh, op, hetzelfde album. 1986. Groot jaar voor Rick Rubin. Dit deden ze ook altijd, eh, ook echt met ja, dat nep rode, van, ja, nep rode regen, nep rood bloed eh, op, op, het podium hè, dit. Raar bent. Slayer, Raining Blood, daarvoor Run MC en It's Tricky. Ja, hij heeft natuurlijk heel veel voor de hip-hop betekend, Rick Rubin. Een van de medeoprichters van Def Jam Recordings en van American Recordings. Nou, het eh, betekende het begin voor Run DMC, voor de Ghetto Boys, voor Public Enemy ga je nog horen, LL Cool J. En ook de Beastie Boys. En die hoor je nu. Dit komt eh, van een debuutalbum. Stond ook op Fight For Your Right op, No Sleep Till Brooklyn. En dus ook deze, Beastie Boys en Girls. Girls! lang muziek die eh, geproduceerd is door Rick Rubin. We hebben eigenlijk geen tijd te verliezen, want eh, er is zoveel. Rick Rubin in 2007 eh, noemde MTV, eh, MTV hem de ja, meest belangrijke producer van de laatste 20 jaar. En in hetzelfde eh, jaar belandde hij ook in Times 100 Most Influential People in the World. Hij won ook talloze Grammys, dus ja, dat zegt wat hè. Ehm, Public Enemy Now, Public Enemy Number One. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He sway nice. I said, yo, the brother don't sway nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking at me on the way out to LA, Lawton, Queens, while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on on what goes on, where? enemy. na dit uur is het eh, moeilijk te beseffen dat eh, bij eh, elk nummer dezelfde man achter de knoppen zat. Public Enemy, Enemy en Public Enemy Number One. Het gaat inderdaad echt van hip-hop naar metal, naar nou ja, country komt er nog aan. Maar nu eerst Rock. Zometeen Black Rose. Heeft hij ook veel mee gedaan. Maar nu eerst, oh, dit is zo lekker. The Cult en Lil Devil. te weinig, jongens. Ah, man, wat is dit goed. The Cult. Lil Devil. En daarvoor Public Enemy number 1. Dat kwam van een eh, debuut. Yo, bam, rush the show. Maar hij uh, produceerde ook hun meesterwerk. It takes a nation of millions to hold us back. Het is een reis door de tijd. We begonnen eh, dit begin dit uur in 1986 en we gaan zo langzamerhand naar, nee eigenlijk ja, rond nu zeg maar. We zijn inmiddels eh, in de 90s beland. 1990 toen kwam het eh, debuut uit van The Black Crow, Shake Your Moneymaker. Dit is daarvan Sister Luck. het, uh, het is geen greatest hits eh, vanavond. Is normaal sowieso ook niet, want normaal eh, hebben we hier in dit laatste uur de ondergewaardeerde playlist. Dus het is sowieso vaak muziek ja, die je wat minder vaak op de radio hoort, of wel, dan wel helemaal niet. Maar ja, dat is dit uur dus eigenlijk ook, alleen dan wel allemaal producties van Rick Rubin. Geen greatest hits dus, maar over hits gesproken... 1991, dit was de grootste doorbraak, grote doorbraak voor Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic stonden zeker wel wat hits op hoor. Natuurlijk Under the Bridge, nummer 1 en zelfs. Maar ook Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. En ook dit stond erop. Red Peppers en Suck My Kiss. I Peppers. Hit me, you can't hurt me. Suck my kiss. Kiss me, people, love me. Stick with me. Is she talking dirty? Get to me, sweet. Blood, sugar, sex, magic. Daar kwam het vanaf. Californication uh, produceerde die ook. Heeft eh, veel gedaan met eh, The Red Hot Chili Peppers. Net zoals met Tom Petty. Zijn debuut solo album dat produceerde hij niet. Dat produceerde Jeff Lynne. Ook een grote hè, van Electric Light Orchestra. Maar ja, daar stonden alle grote hits op. Maar de tweede die was wat minder succesvol. Maar ook heel erg goed toch Tom Petty, You Don't Know How It Feels. Let me run with you tonight. I'll take you home. There's someone I used to see, but she don't give a damn for me. But let me get to the point. Let's roll another joint and turn the radio loud. I'm too alone to be proud, and you don't know how it don't know how they somewhere. I gotta go. and You don't know how it feels. You don't know how Rubin heeft eh, ontzettend veel gedaan met eh, ja, eigenlijk bijna alles en iedereen. Hij heeft eh, gedaan, ja, gewerkt met ACDC, geen wereldschokkende dingen, dus die sla ik even over. Ook met Lim Bizkit, Weezer, Linkin Park. En als je ja, kijkt naar de laatste tien jaar, dan zijn het vooral echt de grote sterren. Eminem, Lady Gaga, Adele, Ed Sheeran, Kanye West, Jay-Z. Nou, sla ik vanavond allemaal over. <laughs> vorig jaar ook nog met Kate Tempest, Dit jaar het laatste album van The Strokes. Maar we draaien alleen het aller, aller, allerbeste wat hij eh, heeft gemaakt. Eh, ja, eigenlijk een soort top 15 eh, is dit. En we zijn er ongeveer halverwege. Ehm, de komende 2,5 minuut gaan we echt gewoon kei en keihard erin knallen. Maar daarna, dat is de, zou ik dan ook vast vertellen, vertellen als een soort ja, licht aan het eind van de tunnel. Als je, het helemaal niet, als je er helemaal niet van houdt. Daarna komt er echt weer vijf minuten lang iets heel rustigs. Maar nou even Keihard, System of a Down en Sugar. forever. gonna go for a ride. My folks in Jackson were going to meet car wheels on a gravel road. Cotton fields stretching miles and miles. four or five years looking out the window. Little bit of dirt mixed with tears, car wheels on a gravel road. zit er in ieder geval ook eh, één dame in. En die hoort er ook zeker wel thuis hoor, in de top 15 eh, ja, Rick Rubin eh, producties. Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road, daarvoor is 6 nummer down. Heeft hij ook veel mee gedaan, Rick Rubin. Sugar! Dit uur is een reis door de tijd van Rick Rubin producties. we gaan van 1986 naar nu. We zijn inmiddels in de zero's beland. Eh, in 2000 deed hij ook iets met eh, Rage Against the Machine. Hoe kon het ook anders? Eh, ik vind ik echt wel eigenlijk een typische band die ook wel echt bij Rick Rubin paste. Hij produceerde het album Renegades met Renegades of Funk. Die hoor je nu. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. bitches. Against the Machine en Renegades of Funk. Je mag zelf kiezen in eh, dit geval. Eh, ja, gek genoeg, een band waar hij niks mee heeft gedaan is Soundgarden, Rick Rubin. Maar wel met Chris Cornell, met zijn andere band dan, Audioslave. Ja, dit komt natuurlijk van eh, dat legendarische album met Coaches erop en Like a Stone. Ik had gezien dat ik die al een keer had gedraaid. Deze nog niet in dit programma. Show me how to live. tenen. Eh, hij doet een uh, hier. Uh, Audio Slave en Show Me How To Live. Ook veel gedaan met Johnny Cash, Rick Rubin. American Recordings. Zeg zal je zo meteen nog wat meer over vertellen. Dit is God's Gonna Cut You Down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on. for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will, go tell that long tongued liar Go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. God's gonna cut you down. Johnny Cash in eh, ja, zijn carrière in eh, de jaren 70 en 80 stelde niet meer zo heel veel voor als eh, in de jaren 60. Rick Rubin dacht, daar moet ik veranderingen in brengen. Zij begonnen een ja, serie American Recordings. Daar zijn uiteindelijk zes delen van uitgekomen. de eerste uit 1994, de bekendste in 2002 met het prachtige Hurt erop. Nou, uiteindelijk zijn er ja, zes delen dus van verschenen. En eigenlijk kun je een heel, ja, heel uur al vullen met de beste liedjes van die zes delen. Maar ik jij eh, ja, heb nou even gekozen voor deze. God's Gonna Cut You Down, die hoor je ook nooit. Dus ja, en zo hoor je het. Van alles heeft hij gedaan. Uh, onze Rick Rubin. Van hip-hop naar bluesrock. Country dus, hè, Johnny Cash. Maar dus ook metal. Worden als Slayer en System of a Down. En in 2008 dacht hij van... Dus tijd dat, ik wel met Metallica ga doen. Ik met Metallica, ja. Dat werd uiteindelijk het album Death Magnetic uit 2008. En daarop staat dit, Metallica en All Nightmare Long. Zo, die staat. Metallica en All Nightmare Long. Ik heb er nog eentje voor je als het gaat om Rick Rubin producties.